met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het Israëlische leger... een personeelsverblijf en opslagplaats van de organisatie heeft aangevallen... in Der al-Bala, in het midden van de Gazastrook. Volgens de WHO ontstond er brand en is het gebouw beschadigd. Het Israëlische leger ging het pand ook binnen... en dwong volgens de WHO vrouwen en kinderen om te vertrekken. Mannen werden geboeid, uitgekleed, ondervraagd en schot gehouden... Meerdere mensen werden aangehouden, een van hen zit nog vast. Een Amerikaanse oud-politieagent is veroordeeld tot bijna drie jaar cel... voor het gebruiken van excessief geweld bij de huiszoeking... waarbij Breonna Taylor werd doodgeschoten. Deze zwarte vrouw werd in 2020 door meerdere politiekogels geraakt. Haar dood leidde mede tot de grootschalige Black Lives Matter demonstraties... De agent Brad Hankison is de eerste agent in de zaak die is veroordeeld. Hij schoot vanaf buiten tien schoten, maar raakte niemand. De gemeente Utrecht doet aangifte tegen een aantal betogers... die vorige week de raadsvergadering verstoorden. In de vergadering werd geprotesteerd door pro-Palestijnse demonstranten. Later probeerde een aantal van hen de burgemeester tegen te houden bij het stadhuis. De Amerikaanse acteur Malcolm Jamal Warner is op 54-jarige leeftijd overleden. Amerikaanse media melden dat hij is verdronken bij het zwemmen op vakantie in Costa Rica. Warner was vooral bekend door zijn rol in The Cosby Show. Daarin speelde hij Theo Huxtable. Hij speelde in alle acht seizoenen van de serie en werd voor de rol genomineerd voor een Emmy. Verder was Warner ook muzikant en regisseur. Hij maakte onder meer een film om jongeren voor te lichten over aids. Het weer, er trekken buien over het land.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 go, go just close your eyes, I'll grab your waist Next thing you know, you have your pace Girl, you gotta let it go. go stress, but you gotta let it go. felt so high beside her shell. make them all my souvenirs.